Het land vindt de klimaatafspraken veel te mild. Nederlandse deelnemers zijn over het algemeen positief over het resultaat. In Haarlem is de Hells Angel Rob Schilders begraven... die vorige week op klaarlichte dag werd doodgeschoten. Ongeveer duizend mensen volgden langs de kant de begrafenisstoet. Daarin reden een paar honderd Hells Angels mee. De politie sloot alle kruisingen af, zodat de stoet ongehinderd kon doorrijden. Het weer. Vanavond en vannacht buien. Morgen overwegend bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui.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 Een aantal vragen gaat hij daar stellen. Maar nu eerst een van de beste dancehits van het jaar 2010. Alex Cadino en I'm in Love. Goedenavond. Een van mijn favoriete plaatsen van het jaar 2010, Alice Cardino en I'm in Love. Bij de ijsbaan staat Aldo. Goedemiddag Aldo. Ja, hallo. Hoe is de sfeer daar? Ja, het is uh, rustig nog. Ik zie vier mensen, maar eh, de sfeer is goed. En ik sta hier naast uh, Gert van, Gert van Kuit. En, nee, ehm, ik ga hem even wat vragen stellen. Oké, leuk. Gert, hoe is de sfeer hier op de schaatsbaan? Hallo? met Gert van Kuik. Hallo, ik kom nu al gelijk inspreken. U, <laughs> goedemiddag Gert. Hi. Hi. Hoe is de sfeer op de ijsbaan? Nou ja, kijk, we, zijn, uh, we hadden vanmiddag wat problemen met uh, lekkages, eh, want we hadden eigenlijk vanmiddag open willen gaan. Oké. Maar op het allerlaatste moment, om een uur of vijf, hebben we gezegd, nou, we gaan toch proberen open te gaan om zes uur. Ja. Maar het is natuurlijk nu erg rustig, hè. weinig mensen weten dat we open zijn nu, dus iedereen die nu nog luistert, eh, we zijn open. Oké. Er wordt ook geschaat. Ze zijn inmiddels vijf, zes, vijf kindertijd. Dus, eh, maar er kan natuurlijk veel, veel meer bij. Het is nog zelf, we hebben koekensoop, het is gluurwijn, het is koffie, melk. Dus eh, ik zou zeggen, kom nog even langs, We proberen tot 9 uur open te zijn. Oké. Okay. dus wat dat betreft iedereen uh, van harte welkom. Oké, ja, dus de sfeer is erg gezellig. wat, voor, wat voor drukte verwachten jullie de komende week? geen idee. Geen idee ook? Okay. want toen we dit begonnen zijn was dat het grote vraagteken. Ja. Eh, dat weten we ook niet. Eh, maar ik was morgen sowieso al erg druk omdat we dan eh, officiële opening hebben. Dan hebben we ook mensen uitgenodigd sowieso. Ja. Ja, en daarna hangt het af van mond op mond en, en van wat mensen ervan vinden. Maar het is gewoon wel heel erg leuk. Oké. De kinderen die er nu op zitten hebben ontzettend veel plezier. Dus alleen die kunnen er nu veel meer. Maar ja, okay. niemand weet het nog echt, hè. Dus, nou, ik stel voor, omdat we morgen zijn we hier ook weer op de zenders. Ik stel voor dat we morgen over langskomen en dat we even een stukje gaan schaatsen, als dat goed is. Is goed. Oké, en dan, uh, ja, dan spreek ik je weer en dan eh, gaan we even de ijsbaan testen. Maar ik denk dat het wel goed komt, hè? Ja, die ijsbaan is goed, hoor. <laughs> Oké, helemaal top. Hartstikke bedankt, hè? Ja, succes met je programma. Dankjewel, hoi. een golf van informatie. ZFM. be so, so Menashe en Pieces of Papers. En eh, als je hem ziet, zou je, zou je misschien denken... Ah nee, niet weer zo'n hippe boy met een brilletje, een autotune stem en de coolste sneakers. Daar, heeft, daar heb je een beetje, ja, word je een beetje voor de gek gehouden. Maar dat is helemaal niet waar. Want Tina is een echte eh, ja, muzikant die een interessante stem heeft en echt gitaar speelt. Hij, de, hij is 25 en hij komt uit eh, Zimbabwe. En hij is echt iemand om naar uit te kijken. Hij heeft namelijk getekend in, bij Iceland Records en zijn debuutalbum Safe gedropt. Nou, op zijn website, uh, dat is uh, de website van Tina Shea, moet je maar even kijken via Google. Kun je prachtige clippen kijken van dit nummer. Dan zit hij op het bankje en dan doet hij het nummer wat je net hoorde, maar een akoestisch, een klein stukje. Echt geweldig. Wake up at 7.30 on the dot and hit the snooze button straight on 7.30 on the dot. Wake up at 8 o'clock, I go, go down late. And why did I smoke so much pot? And a quick shower, then I in the musher. When I'm putting on my shirt, in my toe on the skirting board. Now I'm jumping around like an idiot, looking for socks and my belt and my keys, but my girlfriend's in bed laughing at me. Cause she starts work much later. It's quarter past eight. Je kan hem checken op Google, of, eh, ja, Google, of eh, YouTube bedoel ik. Tinashe, T-I-N-A-S-H-E. En dan Pieces of Paper. Echt te gek. Een 25-jarige Simba Baam die eh, toch, wel, toch wel erg bekend wordt, denk ik. Ik heb tranen in mijn ogen. <laughs> ja, echt. Ja, echt, mooi. echt goed. En dit is een nieuwe nummer van De Jeugd van Tegenwoordig.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 het even lang geleden. De Chemical Brothers. Ja, zeker lang geleden. Calvinize. Ah, hij blijft nog steeds lekker, hè? Ik hoorde hem laatst weer. Ik dacht, nou, die moet ik binnenkort even gaan draaien. Lekker plaatje, hoor. Entertainment View. Bijna half zeven. En we zijn hier op ZFM Zandvoort. Nou, we hebben Ruud en ik, woon eh, die wonen in Haarlem. En eh, op weg hierheen, of nou, vanochtend eigenlijk. Daar hebben we toch wat meegemaakt. Jullie denk allemaal dat meegekregen over die eh, Hells Angel die een tijdje geleden is eh, neergeschoten. Ja. En vandaag was de begrafenis. Ja. En eh, bij het station was het erg druk met motoren en auto's en... Ja, want al die Hells Angels die kwamen bij het clubhuis van Hells Angels Haarlem. Dat is dus vlakbij het station. Dus het helemaal vol met allemaal motoren en allemaal Hells Angels. En het zag er echt wat te gek uit. Want er stonden er een paar mooie motoren bij. Dat is echt, echt te gek. Verliefd op te worden. Ja, eigenlijk wel, hè? Maar ja, dus, dus, je ziet dat de Hells Angels komen ook uit andere landen, weet je wel. Om eh, gewoon steun te, steun te geven aan... Eh, ja, uit heel Europa kwamen ze. Ja, eh, gewoon om steun te geven. En dat, en dat waardeer ik wel. Want dat is, het is toch wat, hè? Ja, nou, het is zo laat een bende. Gewoon, is het, een bende. Nee. nee, ga <laughs> Nee, nee ja, het, het, is gewoon een heel echte groep. Ik vind het wel, ik vind het wel te gek. Nou. Hey, zometeen, ehm, ja, zometeen gaan wij uh, eh, Henry, popster Henry bellen. Met het showbiz van deze week. Ik ben benieuwd wat hij eh, deze week heeft verzameld. Natuurlijk ook even over de Voice of Holland. Maar dat zometeen. Nu eerst One Republic en Secret hier bij ZFM Zandvoort. I need another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink, so tell me what you want to hear. Het showbiznieuws met popstar Henry. Oh, wat gezellig, nou wat enige wat Het showbiznieuws met popstar Henry. Ja, goedemiddag Henry. Ja, goedemiddag Henry, dat zijn we bij Ja, ik hoor dat er een klein probleempje was. <laughs> Ja, ik ben net in de radiostudio heb ik een, een, ehm, eh, een optreden gehad. Ehm, eh, papier had ik allemaal mooi bij mijn hand liggen, alleen die, die ben ik ter kwijtgeraakt. Oké, nou ja, het is niet anders. We gaan het gewoon even proberen. Ja, zeker weten, dat moet kunnen. Ja. Dus... eh. Dus ja, goed, ik heb in ieder geval eh, ja, dat uh, en Goor, die gaan we even samenwerken. Ik weet niet of al gehoord Die gaan op toch nog een uitzending maken van Over de Vloer. Dus eh, iedereen die... Gordon en Joling? Ja, ja. Oh, te gek. Oh, lachen. Ja, dat wordt, er zeker lachen dus. Oh. En voor wanneer, wanneer gaat het weer gebeuren dan? Dat weet ik niet precies. In ieder geval, de voorbereidingen zijn de volle gang. Dus eh, wat dat betreft, iedereen, iedereen is in ieder geval gewaarschuwd dat, uh, <laughs> in ieder geval eh, die twee op, op, op de stoep kunt hebben. Oh, te gek zeg. <laughs> ja, ik vond het altijd een heel leuk programma. Ja, dat was, was ik aan lachen. Ja goed, die twee zijn natuurlijk ontzettend aan elkaar gewaagd. Ja. En ik zeg, wat dat betreft zijn het natuurlijk twee mensen die ook met elkaar gigantisch in de haren kunnen liggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat levert ook weer leuke televisie op natuurlijk. Absoluut, hè, absoluut. Nou, leuk eh, zeg. we zijn allemaal benieuwd, ja, benieuwd hè. Ja. ja goed, daarnaast heeft uh, Lucille eh, Werner, die, heeft, uh, is, een slaapgast bij het Glazen Huis. Ja, klopt. Van 3FM, hè? Ja, we zijn op een gegeven moment aan het proberen geweest van, ja, wat houdt er nou precies in, een slaapgast, hè? Ja, en we hebben het uitgezocht, maar voor alleen maar slapen daar, een beetje lekker met elkaar babbelen. Ja. En, en, en, en, aan slapen, hè? Nou weet ik een beetje uit ervaring, want ik kijk elk jaar kijk ik wel een beetje Glazen Huis. Dat het niet echt slapen wordt, hè, meestal met de gasten. Nee, dus de meeste worden wel op pret worden natuurlijk. Ja. Eh, dat denk ik ook wel, zeker weten. Ja, goed, natuurlijk. En dan uh, eh, hebben we natuurlijk de ja, Popstars en uh, eh, de Voice of Holland. Hè. Ja, je ziet op een gegeven moment toch weer dat de Voice of Holland gisteren dan misschien ietsjes minder kijkers uh, Ja, 2,6 hè? 2,6 miljoen. Uh, vorige week was het 2,8 miljoen, geloof ik, uit het hoofd. Ja. en wat ik gehoord heb, ik heb het zelf namelijk niet gezien, maar het schijnt weer op een gegeven moment weer strafveld te zijn geweest. Hè? Want Johnny Rosenberg eruit. Ja, klopt. En eh, dat John, dat was toch wel een beetje de publiekslieveling, dacht ik, hè? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond, eh, eh, het ging tussen Joan en Esther Nijhoven. Ja, ja, ja, en ik moet zeggen, die Esther die was wel erg goed hoor. En ze groeit ook met de week, dus ik vond het eigenlijk wel terecht. Esther heeft natuurlijk een gigantische dijk van de stem. Dat is, dat is gewoon een feit, daar kun je niet omheen. En dat is niet, ja, je kunt die twee eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Hè? Nee, het zijn heel andere, totaal, totaal andere zangeressen. Ja, wel andere zangeres. En ik denk, ja, als je... Ja. Maar ik werd in ieder geval eh, eh, beloofd dat eh, Johnny er nou uit is. In ieder geval daar ook een plaat mee gemaakt gaat worden. Ja, klopt. Ik hoorde dat, ja. En natuurlijk tussen Nigel en Johnny. Ja. Dat vond ik wel erg onterecht, hè? Ik, ik, zeg, ik heb het helaas niet kunnen zien gisteren. Okay. Maar uh, ik, ik, heb natuurlijk Nigel wel een aantal keren gezien. En ik heb Johnny natuurlijk een aantal keren gezien. Ja. Maar ik, ik ben geen fan van, van, van, van Nigel, dat zeg ik heel eerlijk. En, nee, ik ook niet hij, kan, hij kan goed dansen en show, maar het is geen echte zanger. Nee, en dat is Johnny zeker wel. En dat is Johnny wel. En Ik dacht dat het op een gegeven moment The Voice eh, of Holland was. Hè, dus, maar dat, ja. Eh, nou, is er al een keer eerder tussen, uh, tussen, tussen, tussendoor eigenlijk. Ja. Dus, en dat is nou, dat dat dus weer, weer gebeurd uiteraard. Ja. En heb je nog wat gehoord over Ben Saunders? Ja, die, die is niet mijn favoriet hè. Dus nee, want Lenny, ja. Die heeft toch wat meer stemmen gekregen, blijkt, hè? Nou, het is ongelooflijk. Ja. Ja, het was, wel, het was wel weer leuk hoor met Lenny. Dat al die eh, andere kandidaten op het podium kwamen om mee te dansen. <coughs> Ja, eh, kijk, Lenny is een jongen die eh, heeft een, een, een, natuurlijk iets van ontwapenend. Ja. En Ben is toch een jongen die, die ja, een beetje eigenzinnig, die maar waar hij zelf zin in heeft. Ja. En tenminste, zo kwam hij dan over, of is hij neergezet geworden vorige week. Uh, maar hij bepaalt zelf <laughs> denk ik zijn regie een beetje. En daar zijn ze natuurlijk meestal niet zo blij mee. Nee, dat hoorde ik. Ja. ja, eh, ik denk dat het een beetje de reden is dat, eh, dat hij een beetje in de, in peilingen gezakt is. Maar ja, aan de andere kant, hij stond wel de hele week op nummer 1 in, de in iTunes-lijsten en zo. Hè, met zijn single zijn, van Simply Red, wat is het? If You Don't Know Me By, by Now. Ja. En ik zat even te kijken en dat andere nummer dat hij gisteren zong stond ook weer hoog. Dus het zou best kunnen dat hij ook je hoog in de hitlijsten weer komt. Ja, en dat is misschien ook wat leuk, hè? Omdat het nu als single wordt uitgebracht en dan komen ze toch een beetje hitlijsten terecht. En dat vind ik wel wat speciaals hebben, want dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ja, dus het is allemaal wel heel interessant hoe het allemaal gebeurt. En ik denk ook dat de, de Voice of Holland een hele goede slag geslagen heeft met deze, eh, met, deze, setting, hè? Zeker. gedaan hebben. Dus wat dat betreft eh, is het natuurlijk eh, niet te vergelijken met, met Popstars. Ik heb eh, Popstars gekeken afgelopen week. Ja. Ja, ik vond het dramatisch. Ja. echt waar, ik denk van, wat is dit? Ja. dat, dat, dat is gewoon heel erg triest. Um, dan zie je duidelijk het grote niveauverschil tussen de Voice of Holland en uh, Popstars. En dat wordt, alleen maar, wordt alleen maar elke week duidelijker. Ja, en niet alleen, qua, niet alleen qua zang, maar ook qua show eigenlijk, hè? Ja, ja ook qua show. En dan wil ik niks uh, ten, nadelen nadele doen van, van Nens en zo. Nee. Maar dat heeft ook te maken met de kwaliteit van de, van, van, van, van de, van de, ja, de mensen die meedoen, hè? Ja, zeker weten. Van de zangers en zangeressen. Kijk, en dan, als ik dan zie dat, uh, dat, dat, het, uh, dat kleine mannetje, hoort die, eh, <laughs> ik weet zijn naam kwijt. Martijn, Martijn Nee, nee, nee, nee, nee, nee, niemand, niet, niet de presentator, nee, een van de deelnemers. Van Voice of Holland? Nee, van, van Popstars. Oké, oh, dat weet ik niet. <laughs> ik kijk niet zo vaak popstars die, die zingt gewoon niet echt goed. En, ehm, eh, ja, en dan, die gaat dan toch elke week weer door. En denk ik, ja, dan heb ik toch ergens iets niet goed begrepen waarschijnlijk. Want er zijn goede, betere zangers en zangeressen zijn er al uitgestemd. En, eh, en de, de mindere zitten nog steeds in de show. En dat zien de mensen natuurlijk thuis ook. Ja. En ehm, dus ik denk dat eh, ja, het format Popstars moet nog een beetje opgepoetst worden, denk ik. Ja, en heb je nog wat gehoord over, de, over Ben Saunders die stond de tong op het podium? Nee, heb ik niks over gehoord. Dat weet je, daar kun jij misschien iets over vertellen. Nou, er zijn geruchten dat, uh, dat de klappenblondine Eefje... En ehm, dat was de, eh, volgens mij de ex van Tommy Christian. Dat is een musicalster. Dat het zij is. Ik ken het verder ook niet hoor. Maar er zijn geruchten dat het eh, zij is. Maar dat is nog niet bevestigd. Nou, dat zal, maar, dat zal heel snel gaan denk ik. Dat, dat zal, heel snel gaan denk Ik denk het ook wel. Maar, en de ex die heeft nu ook, uh, ja die was ook niet echt blij met Ben. Dus de ex van Ben heb ik het over. Zij twittert echt, je bent de grootste fucking hond die er is. Karma baby. Altijd zeggen dat je niet zo bent als die andere mannen. Dude, you're fucking worse. Dus die was er niet echt heel blij mee. <laughs> Ja, wat, wat, kan ik daarop zeggen? Ik blijf eruit. Ik blijf er buiten. <laughs> is maar goed ook. <laughs> nou, dat wordt ongetwijfeld wordt dat vervolgd en zullen we volgende week wel... Eh, ik zal volgende week eens in de te gaan houden wat, hier, eh, wat zich hier verder gaat uh, ontspinnen, wat we Ja. Dus. Nou, we zullen het allemaal wel zien. Zeker weten. Nou Henry, ik wil je weer bedanken. Ja, graag gedaan weer. En ehm, ik zou zeggen, dan voor iedereen in de luisteraars thuis natuurlijk ook, een heel fijn weekend. Uh, het ziet ervan, want volgende week doen we de vorst weer in. Dus uh, het is nou de top die we even boven nul. Het mogen droog zijn. Ja. Dus, uh, geniet er even van. Nou, Henry, dankjewel. Fijn weekend. En ja, ik spreek je weer, hè? Zeker weten. Tot. Hoi. Hoi, hoi. What's up, man? Hey, yo, what's up? What's going on, yo? Sick of tired of 5 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word? Word, bust Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you bum bum down. Take the man that says say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you bum bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you bum bum down. Take the man that says say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you bum bum down. These are them coming out, they blow down my door. Rainy, you can through, through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. With a destination region out of east detention. With a look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take them on the city, then I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take them on the city, then I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. So, big on them, they think they have more power. They on the phone, me say they wanna want me for want to use it once and now me call me lover. Lover who me calling on the one tell me, and me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all are come is a tornado informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you boom boom damn. Take them on the city, that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like you boom boom damn. Informer say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom boom damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the the phone, the rock on stay. You say that I'm a I yeah, the art to cut down, but I'm not in and I out the dance. I miss the way I come from. Uh. People me born and raised in Connecticut, don't know one channel for Noah. Pure brown people, man, is all I'm on. yeah, my shoes and them tear up and I'm your toes just to show up. When me a ballin', I don't want your answer, so informer. You know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick your boom boom down. Take the man that says say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I lick your boom boom down. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go blam. I lick your boom boom down. The man that says Demanda se sedermes når man starter som down er det Jeg liker bomben dem come with a nice young lady Intelligent, yes she jungle in Ari If away me go, me never left for a tally You say that it's no me, I the rum dance man Rum it in a dance, I in a nation you never know, say that I'm a stormy at the boom shaka. Tell me, never lay down flat and now I'm can't board box. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you boom boom damn. Take them on the say, say that I'm a stormy, start to stumble down a lane. I like you boom boom damn. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you boom boom damn. Take them on the say, say that I'm a stormy, start to stumble down a lane. I like you boom boom damn. Why would necessity that I'm a slummy, I go glam. I need keep on bun down. Take that man necessity that I'm a slummy, start somewhere down the lane. I need it, doom bun down.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 At Christmas. Dat is ook niet leuk hè, als je alleen bent met de kerst. Wat ga je dan doen? Ik weet het niet, hè? Nee, wat, ja, eh, het, is, het, is, gewoon heel saai. Dan ga je maar Miss Montreal luisteren bijvoorbeeld. Dat kan ook natuurlijk. lekker eten hè, met familie. Lekker eten met familie. Ja, of met een, of een leuke vriendin uitzoeken. Dat kan ook. Ja. Nou, hebben wij die al? Of niet? Of nou. gaan we vanavond nog op zoek? Natuurlijk. we hebben een verjaardag, dus misschien hebben we prijs. Ja. Morgen breekt aan. De dag begint van vooraf aan. Maar er schijnt nu een heel ander licht. De wereld ontwaakt. Als het zonlicht ons wakker maakt. Waardoor jij van je bed wordt gelicht.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 Je hoort een nieuwe dag want eh, binnenkort eh, hebben ze natuurlijk een concertreeks in eh, Symfonica in Rosso. Maar er komt nu weer een extra show bij. De belangstelling van het afgelopen vrijdag aangekondigde Symfonica in Rosso met Nick en Simon is zo gigantisch dat er direct een extra concert is toegevoegd. Op zaterdag 15 oktober geven Nick en Simon hun tweede extra Symfonica in Rosso concert in het Gelderdoom. De officiële kaartverkoop zal komende woensdag van 10 uur van start gaan. Eh, in, de voorverkoop, eh, in de voorverkoop voor Nick en Simon fans en leden van Symfonica en Rossa was, was de belangstelling dermate groot dat het tweede concert eh, nodig is om aan de schreeuwende behoeften van de, schreeuwende van de overige fans te voldoen. Maar wat ik nou weer gisteren hoorde, is dat er nog geen bij komt, dus nu weer een derde. Hè? En goed nieuws voor de, eh, de finalist van het Nick en Simon team eh, in The Voice of Holland. Want eh, misschien wordt het Pearl Josephson, Jennifer Eubank of misschien wel Nigel Brown. Eén van de drie is in oktober 2011 te gast bij hetzelfde concert op bezoek van gastheren Nick en Simon. De twee maakten gisteren in The Voice of Holland bekend dat een finalist het podium in Arnhem op mag komen. voor Johnny Rosenberg gaat de vlieger niet meer op. Hij is gisteren naar huis gestuurd voor zijn derde live show. Maar dat hoorden we net ook bij, bij Henry natuurlijk. Hartstikke leuk. We gaan door met het volgende nummer. Een van mijn favorietste nummer van 2010. Favorietste, kan dat? Ja, hè? Ja, het kan. Zo goed dit. Het, is echt, het heeft echt van alles. Uptempo, het een beetje soul, echt van alles. Ik heb die Fits en de Tantrums en Money Grabber. de Tantrums en uh, Money Grabber hier bij Entertainment View. En het is alweer... Uh, ja, eh, het is alweer voorbij het programma. De tijd gaat snel, hè? Ja, de tijd gaat veel te snel, ja. Nou, Aldo, dankjewel dat je even mij wou, ja, wou bijgezellen. Ja, helemaal goed joh. Ik wil je helemaal bedanken. En uh, nou, volgende week zijn we natuurlijk helemaal present. Waarschijnlijk doen we dat live bij de ijsbaan. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Kom gerust langs. Maar daar hoort er nu eh, hoort er nog eh, van alles over. Ik wens je een heel fijn weekend. En ehm, morgen zijn wij, zijn wij weer samen. bij morgen, Zondag in Kermelen. Dus luister zeker. Maar je moet nu ook even blijven luisteren. Nou, laten we nog eindigen met een kerstplaatje. Misschien wel de bekendste, het bekendste kerstplaatje van de wereld. Ik heb het over Wham! en Last Christmas. Fijn weekend en uh, eh, al en ik zie je morgen. En blijf gerust luisteren naar ZFM. Dit is Wem. Hoi. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Prinses Margriet is gekozen tot erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraad heeft haar unaniem gekozen. Het besluit is genomen vanwege haar langdurige inzet voor het Rode Kruis... en haar betrokkenheid bij hulpverleners en slachtoffers... Op 1 januari treedt Margriet af als vicevoorzitter, omdat haar termijn er dan op zit. De prinses blijft wel bestuurslid van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Een herdenking van een doodgeschoten voetbalfan bij het Rode Plein in Moskou is uit hand gelopen. Tussen de 1000 en 5000 fans uit de harde kern van Spartak Moskou verzamelden zich daar om te demonstreren. Ook nationalisten kwamen op de bijeenkomst af. De dader komt uit de Caucasus. De woede was daarom specifiek gericht op mensen uit die regio. Bij het protest werden flessen en stukken ijs naar de politie gegooid. Zeker 65 mensen zijn opgepakt. Drie betogers raakten gewond. De politie heeft het Rode Plein schoongeveegd. De betogers verplaatsten zich daarna naar de metro. Ook daar heeft de politie mensen gearresteerd.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 Een Nederlands jongen van 16 werd gearresteerd voor zijn bijdrage aan die actie. Het weer. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Morgen bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journal.